van 7 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. De internetpetitie in Groot-Brittannië voor een tweede referendum... is al door meer dan 2 miljoen mensen getekend. De petitie is opgezet door tegenstanders van de brexit. Volgens hen had de opkomst van het referendum donderdag minimaal 75% moeten zijn. Het Britse parlement moet de petitie behandelen... maar premier Cameron en oppositieleider Corbyn hebben al gezegd dat er geen tweede referendum komt. Bij de aanslag op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker 15 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Voor het hotel ontplofte een auto en daarna drongen terroristen van Al-Shabaab schietend het hotel binnen. Ook namen ze een aantal hotelgasten in gijzeling. Veiligheidstroepen hebben de gijzeling beëindigd en twee aanvallers gedood. De Duitse marine heeft op de Middellandse Zee bijna 1300 vluchtelingen gered. Zo'n 80 kilometer uit de kust van Libië haalde een Duits fregat 485 mensen van een aantal houten en kunststofboten. Het schip nam onderweg ook nog honderden vluchtelingen op van andere schepen. De migranten zijn naar Italië gebracht. Brandweerlieden uit Dingsperlo, Eibergen en Doetinchem worden in Duitsland ingezet om hun collega's daar te helpen. Door hevige regenval staat het water in de rivier de IJssel extreem hoog. De dijk bij de stad Hamminkeln, zo'n 35 kilometer van de Nederlandse grens, dreigt te bezwijken. De afgelopen dagen zijn al honderden Duitse brandweerlieden bezig geweest met pompen en zandzakken. Ook in de Achterhoek is plaatselijk wateroverlast ontstaan door het hoge water in Duitsland. Op het industrieterrein bij Moerdijk is gisteravond brand ontstaan bij een recyclingbedrijf. 150 ton kunststofvezels is gaan broeien, waardoor er veel rook ontstond. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat gevreesd werd dat de brand zou overslaan naar een berg met nog eens 1200 ton kunststofvezels. Aan het eind van de nacht werd het zijn brandmeester gegeven. En dan het weer, eerst vooral in het westen buien, afgewisseld met wat zon, later overal kans op buien, landinwaarts vanmiddag ook onweer met mogelijk hagel en windstoten. Voor de graad 19.